Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amsterdamse zedenzaak heeft de rechtbank besloten dat de echtgenoot van de hoofdverdachte naar het Pieter Baan Centrum moet. Daar zal Richard van O door gedragsdeskundigen worden geobserveerd. Later vanmiddag beslissen de rechters of ook de hoofdverdachte Robert M. naar het Pieter Baan Centrum moet. M wordt beschuldigd van het misbruik van 85 kinderen. Richard van O wordt onder meer verdacht van misbruik en het bezit van kinderporno. In Ivoorkust heeft de bevelhebber van het leger van president Bakbo zijn toevlucht gezocht tot het huis van de ambassadeur van Zuid-Afrika. Daardoor lijkt de positie van Bakbo verder verzwakt. De generaal was samen met zijn vrouw en vijf kinderen op de vlucht voor strijders die loyaal zijn aan de gekozen president Wattara. Volgens berichten hebben de eenheden buitenwijken van Abidjan bereikt. Gisteren namen ze al de Ivoriaanse hoofdstad Yamoussoukro in. De Tweede Kamer heeft voor het eerst een kinderombudsman beëdigd. Het is Mark Dullaert. Hij moet erop toezien dat de overheid en organisaties de rechten van kinderen naleven. Dullaert wil de komende tijd eerst in kaart brengen hoe het in Nederland is gesteld met de kinderrechten. Daarnaast laat hij zijn agenda bepalen door kinderen en jongeren en gaat hij met ze in gesprek. Een groep Poolse uitzendkrachten moet weg van een camping in Zeist. Volgens de rechter in Utrecht wonen de Polen er permanent en mag dat niet. Het gaat om een groep van ruim 350 Poolse werknemers van de uitzendbureaus Otto en Adecco. Binnen twee weken moeten ze andere woonruimte hebben. Als ze daarna nog steeds op de camping zitten, moeten de eigenaar van de camping en de uitzendbureaus per week 50.000 euro betalen.